Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Van Acht wil voor de rechter getuigen over de afloop van de treinkaping bij De Punt in 1977. In het radioprogramma Dit is de Dag zei hij dat hij dan zal zeggen wat de waarheid is. Hij hoopt haast dat hij als getuige wordt opgeroepen. De nabestaanden van de Molukse kapers denken dat het kabinet destijds de instructie had gegeven dat alle kapers moesten worden gedood bij de bevrijdingsactie. Volgens Van Acht, die toen minister van Justitie was, is dat onzin. Advocaat Zegveld van de nabestaanden wil ook graag Van Acht horen als getuige. Binnenkort moet duidelijk worden of de rechtbank daarin meegaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat de Russische vrouw die wordt verdacht van spionage wordt vastgezet. Het ministerie wil hiermee voorkomen dat ze het land ontvlucht voordat de rechtszaak tegen haar is afgerond. Maria Butina werd een dag voor de ontmoeting tussen Trump en Poetin in de VS opgepakt. Ze zou onder meer contact hebben gehad met de Russische inlichtingendiensten. 42 leerlingen van VMBO Maastricht hebben vandaag te horen gekregen dat ze alsnog definitief geslaagd zijn. Ze konden vanmiddag hun diploma ophalen. De eindexamens van 354 leerlingen van de school werden vorige maand ongeldig verklaard... omdat de school een potje had gemaakt van de schoolexamens. De school heeft nu per leerling op een rij gezet welke toetsen ze nog moesten doen. Daarbij is dus nu van 42 leerlingen vastgesteld dat ze alles hebben gehaald. Mensenhandelaar Saban B. blijft langer vastzitten in Turkije. Zijn celstraf wordt verlengd met twee jaar en acht maanden. Hij kreeg die straf vijf jaar geleden in Nederland... voor poging tot moord op twee mannen in een internetwinkel. Eerder werd hij al veroordeeld tot acht jaar cel voor vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Daar komt dus nu de veroordeling uit 2013 bij. Het weer, vanavond klaart het op. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden.